Maar de politie noemt dat onzin. Oud-premier Kok vindt dat de Raad van Commissarissen van ING niet gefaald heeft in zijn toezichthoudende taak. Hij zei dat voor de commissie De Wit. Kok is jarenlang commissaris geweest van ING. Volgens hem was het risicomanagement bij ING relatief goed in vergelijking met andere banken. Maar door de kredietcrisis bleek achteraf dat ook het risicosysteem van ING niet aan de maat was, gaf Kok toe. De politie in Tilburg weet nog niet wat de achtergronden zijn van een overval op een kantoorpand. Bij de overval raakten drie mensen gewond. Eén is er slecht aan toe. Bij de overval zou zijn geschoten. De daders zijn nog op de vlucht. De drie gewonden maken deel uit van een groep van vijf. Ze spreken Duits en waren in Tilburg voor zaken. Erben Wennemars gaat als speciale verslaggever van de NOS naar de Olympische Spelen in Vancouver. Vorige maand nam hij afscheid van het profschaatsen nadat hij zich niet had geplaatst voor de winterspelen. Hij gaat volgende maand in Vancouver allerlei onderwerpen maken voor radio, tv en internet. Volgens de NOS kent Erben Wennemars veel schaters persoonlijk, waardoor zijn reportages een toegevoegde waarde zullen hebben. Chemieconcern DSM en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. De 7000 werknemers krijgen er op 1 februari 2% bij. DSM belooft daarnaast dat er dit jaar geen banen meer worden geschrapt zonder instemming van de vakbonden. De eerder aangekondigde afslanking van 350 banen gaat gewoon door. Het weer nog af en toe zon, maar ook winterse buien. Het kan glad zijn. Morgen in het zuidwesten regen. De rest van het land sneeuw. En de middagtemperatuur ligt dan rond het vriespunt.